uur. Citydijkers met het NOS-journaal. De belegering van Mariupol zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad van het Russische leger. Het heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd in een nieuwe videoboodschap. Om havenstad Mariupol in het zuiden van Oekraïne wordt al lang hevig gevochten. De aanvallen van het Russische leger zijn volgens Zelensky een terreur die nog eeuwen zal worden herinnerd. Russische troepen hebben vorige week duizenden mensen uit Mariupol met geweld naar Rusland gestuurd, zegt het bestuur van de belegerde Oekraïnse stad. Het bestuur reageert daarmee op beweringen van Rusland dat er bussen met vluchtelingen uit Mariupol waren aangekomen. De claims van het stadsbestuur zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft het werk van een aantal pro-Russische partijen verboden, maakte president Zelensky bekend. Het gaat om onder meer twee partijen die in het parlement zitten. Volgens Zelensky heeft het ministerie van Justitie opdracht gekregen het besluit van de raad uit te voeren. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. Rusland is er nog niet in geslaagd om controle te krijgen over het luchtruim boven Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijft het Oekraïense leger erin slagen om het luchtruim met succes te verdedigen. De Russen vertrouwen voor aanvallen op Oekraïnse doelwitten daardoor vooral nog steeds op lange afstandswapens... die vanuit het Russische luchtruim zijn gelanceerd. In de jachthaven van Harderwijk eh, woedt momenteel brand in verschillende boten. Volgens de veiligheidsregio staan vijf boten op een werf in brand. De brandweer heeft drie blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om het vuur te bestrijden. Er wordt gewaarschuwd voor geuroverlast door de rook die is ontstaan.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 Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je bier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog te zinken the crush. Harlem at the Ruckers. Yeah. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.